Morat Wakili met het NOS-journaal. De A27 bij Raamsdonksveer is in beide richtingen afgesloten... vanwege een in brand gevlogen vrachtwagen, meldt Omroep Brabant. De brand brak iets voor 10 uur gisteravond uit door een nog onbekende oorzaak. De truck staat op een rijbaan in de richting van Gorkum naar Breda en is niet meer te redden. Vanwege de rookontwikkeling zijn beide rijrichtingen afgesloten voor verkeer. De ANWB vraagt weggebruikers om te rijden via de A58, A59 en A16. Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van eerdere berichtgeving in NRC... berekeningen van ambtenaren vrijgegeven over de gevolgen van de stikstofmaatregelen. Uit de stukken komt volgens NRC een duidelijke politieke keuze naar voren. De berekeningen zouden aantonen dat voor de landbouw ook een lager stikstofdoel gekozen had kunnen worden. De industrie, de luchtvaart en andere sectoren moeten dan wel extra bijdragen. Een Nederlands bedrijf heeft een bosbrand veroorzaakt in een gemeente nabij het Spaanse Zaragoza. Het herbebossingsbedrijf Landlife schrijft in een persbericht dat het afgelopen maandag misging toen er een vonk wegsprong van een graafmachine. Het bedrijf zegt diep getroffen te zijn door de gebeurtenissen. Twee militairen hebben vandaag tijdens de Vierdaagse een wandelaar gereanimeerd, meldt de Koninklijke Landmacht. De corporaals zagen dat het niet goed ging met de man en spraken hem aan, maar toen reageerde hij al niet meer. Na reanimatie is de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verder waren er vandaag op de eerste dag van de Vierdaagse geen ernstige medische problemen bij de lopers. Wel kregen opvallend veel wandelaars aan het eind van de tocht last van hitte en flauwvallen, zegt het Rode Kruis. Bijna 1500 lopers haalden vandaag de eindstreep niet. In 2019 waren dat er nog ruim 660. En dan het weer. Van, vanuit het zuiden trekken enkele regen- en onweersbuien over de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Donderdag is er veel bewolking en valt er regen.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 Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo en un Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.